uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zuid-Limburg moeten mensen hals over kop hun huizen uit. Begin van de middag ontstond daar een gat in een dijk bij het Juliana-kanaal. Bewoners van Meersen en omgeving kregen een NL-alert. Het luchtalarm ging af. Allemaal met als boodschap, maak dat je wegkomt. Ik kom net terug en ik kreeg een appje van mijn dochter dat de dijk is doorgebroken van het Julianenkanaal. En iedereen bunde uit moet. Gelukkig heb ik mijn auto boven staan, dus ik ben zo weg hier. Ja. Wat heeft u daar achter om te laten nu? Mijn huis, wat dacht je dan? En met hem zo'n 3000 anderen. Verderop in Noord-Limburg worden vanavond duizenden mensen geëvacueerd. In steden en dorpen langs de Maas komt het water sneller gevaarlijk hoog te staan. In het ziekenhuis in Venlo zijn ze nu al aan het ontruimen. 200 patiënten moeten daar de komende uren weg. Het is uit voorzorg, legt het waterschap uit. Als je kijkt naar de huidige stand van zaken... dan is, eh, is de, de stabiliteit van de dijk geen probleem. Maar met de afvoeren menen wij toch tot de conclusie te moeten komen dat een risico was eh, dat eh, het ziekenhuis met water van de Maas in aanraking zou kunnen komen. En eh, ja, we hebben wat dat betreft ook het zekere voor het onzekere geadviseerd. Over een uurtje worden meer dan 16.000 mensen in Venlo geëvacueerd. Ook in Kessel, Baarlo, Aaien en Bergen zijn er evacuaties aangekondigd. Er is ook ander nieuws. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft maar stijgen. Afgelopen dag waren het er 11.363. Het zijn er 330 meer dan gisteren. En Duitsland ziet ons land nu qua corona als risicogebied. En dat betekent extra maatregelen als je naar Duitsland wil. Je moet volledig gevaccineerd of negatief getest zijn, anders moet je 10 dagen in quarantaine. En je moet een ingevuld formulier bij je hebben. De politie kan daarom vragen. Heb ik het weer nog. Het blijft droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. En morgen begint het grijs. Het wordt al snel zonnig. En het is 21 tot 26 graden dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Afriet IJmuiden en de aansluiting met de ring, 20 minuten vertraging. A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend en Afriet A van Hoorn, 20 minuten. Op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Knopen Meer op de A10 Zuid, een half uur vertraging door een ongeluk.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 Het gat in de dijk in Meersen is gedicht. Het acute gevaar dat een aantal dorpen onder water loopt is daarmee geweken. Maar de veiligheidsregio Limburg-Zuid zegt dat de stabiliteit van de dijk nog wel moet worden onderzocht. De evacuatie van een paar duizend inwoners van Boende, Volwammes, Brommelen en Geulen blijft daarom van kracht. In en rond Venlo worden vanaf 6 uur vanavond zo'n 10.000 mensen geëvacueerd... vanwege de hoge waterstand in de Maas. Het hoogste peil wordt naar verwachting vannacht rond 3 uur bereikt. Ook andere plaatsen in Noord-Limburg worden ontruimd... of mensen wordt er dringend aangeraden te vertrekken. België heeft 20 juli uitgeroepen tot dag van nationale rouw voor de slachtoffers van het noodweer. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en nog eens 20 mensen worden vermist. Premier De Croo bedankte Nederland voor de hulp en solidariteit. Het weer, vanavond meest droog, morgen veel zon en 21 tot 25 graden.